Hop a hop a cherry, pop it like a dynamite. Take a lick and Jakey, take another bite Shake it, shake it, shake it, shake it like a dynamite Baby, pop it up and do it all night. Pop a hop a cherry, pop it like a dynamite I. like Smaak is smaak. En Dynamite. En daarmee beginnen we een nieuwe, een nieuw keizerrijk van eh, deze week. Eh, mijn naam is Koen Keizer, vandaar dat het programma Keizerrijk heet. Ja, eh, het, kan zo gek niet verdenken, dat is zo. Um, goed, gaan we doen? Nou ja, hetzelfde als fucking elke keer. Ik ga fatsoenlijke muziek draaien en onfatsoenlijke praat verkopen, zoals fucking altijd. Um, nou ja, fatsoenlijke muziek beginnen we mee, zoals je van me gewend bent. dit zijn uh, eh, Gesperdoel en Sef van Bagagedrager.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 Blur en Parklife. confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. So many people They all go hand in hand Hand in hand can't lie You know what I mean? I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. All the people, so many people, unique, you know. And it's not about you joggers who go round. should you want to He's not a boy that you can tame Don't let it taunt you Don't even try to run away He wouldn't stop you He's not a boy that you can shame I know you want to You can wait all night, you can wait all day But he's not a boy that you can change We were up all night Talking trash and wasting time When he said so beautiful He's not a but in the morning you might find that he might have changed his mind. He can only fall in love for just one night. He's not a boy that you can change, nor should you want to. He's not a boy that you can tame, don't let it taunt you. Don't even try to run away, he wouldn't stop you. He's not a boy you can shame I know you want to You can wait all night, you can wait all day But he's not a boy that you can change Even when he lies, he means every word he says His delusions find their way inside your head And he knows that beauty lies, but he likes it by should you want to He's not a boy, but you can tame Don't let it taunt you Don't even try to run away He wouldn't stop you He's not a boy, but you can chain I know you want to And you can wait all night, you can wait all day But he's not a boy, but you can change He's not a boy, but you can save He's not a boy you can change. The Like and He's Not a Boy. Daarvoor mm, Parklife and Blur. Hey, als je zin hebt om mij te volgen op eh, Twitter of Facebook, dan moet je dat gewoon vooral doen. Doe je eh, Twitter is keizerrijk en dat schrijf je met E, lange I, Z of korte I, J, Z. En je kan me volgen op Facebook, dat is Koert de Keizer. En eh, iemand die dat gedaan heeft is Alex en die zei Koert, ik vind het allemaal leuk en aardig dat het muziekprogramma weer jou. Maar draai eens fatsoenlijke, fatsoenlijke muziek. Ik zei, nou dat doe ik de hele tijd, dat zeg ik dan ook de hele tijd. Hij zei, nee, ik wil betere muziek. Ik wil Maximo Park en Books van Baxes. En dan zeg ik, oké, okay, draai ik voor jou Maximo Park en Books van Baxes. Night falls and towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now, I feel each and every fragment. back to you You say you need me to step outside You spent the evening unpacking books from boxes You passed me up so as not to break a promise Scattered Polaroids and sprinkle words around your collar in the long run You said you knew that this would happen well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that. But I hate when conversation slips out of our grasp. Spend the evening unpacking books from boxes You pass me up so as not to break a promise Scattered polaroids and sprinkle words around your collar in the long room You said you knew that this would happen bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. You spent the evening unpacking books from boxes, you passed me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. London Grid continued its big fall And we decided just to write After all, after all The pounding rain continued its bleak fall We decided just to write After all Kelvin Harris, Acceptable in the 80s. En uh, zometeen komt eh, Giel van Bokko eraan met weer smerige praat. Maar eerst uh, Foo Fighters en These Days. One of these days the ground will drop out from beneath your feet. One of these days your heart stop and play.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 9 uur Ah, goeiedag. Ehm, ik zag uw eh, advertentie in de krant. Ja. U was op zoek naar een, een conciërge? Ja, dat klopt. En, ehm, en dat is een concierge in de uh, eh, erotieksector, zag ik? Ja, dat klopt, ja. Wat, wat, eh, wat, wat is het precies voor het bedrijf? Uh, wij zijn een vastgoedbedrijf dat kamers verhuurt, aan prostituees. Ah, oké. Dus het is, het is alleen, alleen ehm, klanten? Sorry? Het is, het is geen porno? Nee. Nee, dus, ah, oké. En, en, wat wordt er van verwacht van zo'n zo'n Sorry? Wat wordt er verwacht van de concierge? Concierge? Ja, maar wat moet ik doen? Volgens mij staat het voor surveillanten. Oh, eh, surveillant, dat kan ook. Ik, eh, surveillant, oh ja. Wat, wat, eh, wat, wat doen die? Die uh, zijn preventief lopen die buiten te surveilleren op, op het zandpad. zes uur lang. Het kan zijn van negen tot, <coughs> tot drie of van tien tot vier in het, in het weekend, op vrijdag en zaterdag. Oké, en, dan en dan, dat, dat is bij... Um, dat is buiten? Ja. Dat is buiten. En dat is, bij uh, het zandpad, dus bij die, bij die, um, bij die de, boten, die woonboten? Ja, klopt. Ah, oké. Eh, en, dan loop ik gewoon heen en weer? Ja. En dan, en, en, dan moet ik, maar moet ik dan ook mensen in de gaten houden? dat wordt ook gedaan, ja. Ja, dus, dus mensen die wijsjes vallen, moet ik mee gaan vechten? Nee, <laughs> nee, nee. Het is preventieve preventief surveilleren, dus niet uh, eh, inschrijven. Dat preventief. Dus ik, maar dan moet ik wel een beetje imponerend eruit zien. Is dat zo? Dat weet ik niet. Ik, ik, als, nou, als... Daar wordt niet op geselecteerd. Nee? nee? Oké, wat, wat, wat voor soort mensen zoekt u dan? Gewoon normale mensen. Gewoon normale mensen? Ja. En, en die lopen gewoon een beetje heen en weer naar hoeren te kijken? Ik, volgens mij heeft u niet helemaal de juiste indruk van wat de taak inderdaad... is. Eh, nee, ja, als u het me even uit wil leggen, ik zou het heel fijn vinden, want ik ben wel geïnteresseerd. Ja, nee, maar goed, de manier waarop u erover praat vind ik, uh, vind ik niet helemaal... Oh, nou ja, sorry, nee, dat bedoel ik niet, niet, niet delegerend. Prostitue, ik zal netjes prostitue. Nee, u heeft gelijk. komt het wel over Nee, eh, excuses. Nee, dat is, absoluut niet mijn bedoeling, meneer, sorry. Okay. Eh, ik zal netjes prostituees zeggen, dat, dat is inderdaad... Ja, maar dan nog, dan nog, het gaat namelijk niet om, om, om de dames die aan het werk zijn. Het gaat namelijk om het uh, preventief hier op de straat, zodat het niet voorvalt. Ja, ja. En wij hebben gemerkt dat sinds wij dat eh, ingesteld hebben, dat er bijvoorbeeld veel minder eh, inbraken zijn in auto's. Eh, dat er inderdaad geen kleine problemen op de straat ontstaan en dat soort dingen. Is, is er zoveel last van dan? Sorry? Is er, heeft u daar zoveel last van, inbraken en zo? dit komt meer op een interview neer dan op een sollicitatie, heb ik het <laughs> nou, ik, vraag, ik ben gewoon benieuwd, meneer. Ik zag u, ja. uw, uw, vacature staan en ik denk, ik ben wel geïnteresseerd. Ja, Nou, nee, maar goed, zoals het nu overkomt, heb ik het idee dat u graag informatie van mij wil. wat niet aangaande de baan is. Nee, oké, ja, nee. Maar dan, dan, vroeg ik me, dan vroeg ik me toch af wat de baan precies was. Want eh, ik, nou ja, ik wil toch al weten waar, waarvoor ik aan, aan, aan het surveilleren ben. Ja. Want ik, ik ben niet van plan om in, in gevaarlijke situaties terecht te komen natuurlijk. Nee, maar goed, als je, nou, als je gaat stappen in het weekend in de kroeg, dan eh, kan je ook eh, tegen de verkeer aanlopen. Dat, dat is waar, maar daarom, daarom vraag ik u af wat, wat voor soort mensen ik dan tegen kan komen. Ja, dezelfde als die in de kroeg tegen kan komen. Ja, oké. Want als ze namelijk klaar zijn in de kroeg, dan komen ze misschien nog wel naar het zandpad toe. Ja, precies. Daar moeten we gaan. En dus dan... ja. ja, ja. Ik weet niet, de, dezelfde mensen als die je eh, gewoon in het dagelijks leven tegenkomt, uh, die eh, verkiezen er ook om, om, om naar de prostituee te gaan. Oh ja, ik dacht... Die kun je hier ook tegenkomen. En dat is een, een van de maatschappij. Ja, ja. Dat kunnen daklozen zijn, dat kunnen Advocaat zijn, dat kan van alles zijn. Ja, ja. En, en als, zolang er meer mensen rondlopen, dan is er, is er gewoon minder on, onrust, zeg je? Ja, precies. Ja, eh. Oh, u heeft de telefoon volgens mij. Ja. Oké. Ik, eh, ik ga er even over nadenken, meneer. Heel goed. Oké, fijne avond. Fijne avond. Joep. Nou, die had er zin in. Eh. Eh, snel muziek ga ik zo nog wel proberen, want er zit niemand op te wachten. Dit is Electric Six en Gay Bar. Martijn. Goeiedag Martijn, hoi. Uh, wie spreekt met eh, Giel van Bokhoven? Hoi um, Hoi. Hey, ehm, even een vraagje. Ben jij eh, Martijn 1992 op seksmarkt.nl? ja, dat ben ik. Ja, ik zie dat jij een aanbieding hebt om oude videobanden op dvd te zetten. Inderdaad. Ja, um, nou vroeg ik me af, wat, wil je daarvoor terug hebben? Ehm Kun je me dan weer eh, morgen over terugbellen? Hoezo? Morgen, eh, morgenavond. Oh, want u, bent... eh. ben het even niet uit. Oh, hoe komt het? Waarom komt het niet uit? Ik heb nu eigenlijk wel tijd en morgen niet zo. Ja, ja ik ben op het moment niet alleen namelijk. Oh, oké, wacht. Ik, ik, zal u alleen vragen stellen waar u alleen ja of nee hoeft te antwoorden. Is dat handig? Ja? Oké. Ehm, is het oké als het ook uh, porno-videobanden zijn? Dat is... Ja? Ja? Oké. Ehm, is het dan goed als we ehm, eh, kijken hoe jij naar die videobanden kijkt? Dat, dat is zo goed. Ja, ik en mijn vrouw. En dan willen wij ook kijken hoe jij je aftrekt op onze videobanden. Dat is oké. Ja? Ja. En, ehm, en mogen we dan ook weer filmen hoe jij naar onze film zit te kijken? Uh, ja. Ja? Persoonlijk blijft dat beloof ik niet. Dan, dan nee. Dan nee, oké. dan hou dat even achterwege. En ehm, is dat dan een, een goede, goede prijs? Ja. Ja, dus daar kunt u mee leven? Ja. Oké. Ehm, nou, dat was best makkelijk. Heeft u, uh, oké. Doet u dit vaak? Uh, nee. Nee? Nee, niet, vaak. Heeft u niet veel reacties gehad eh, op, op, op, de advertentie? Niet veel, nee. Nee. Oké. Ehm, en het is in Tilburg? Ja. En u bent geïnteresseerd in zowel mannen als vrouwen, zie ik. Dus dat komt goed uit. Vandaar dat ik u selecteerde. Ja. Oké. Kunt u misschien ook mailen hier, eh, om, om, eh, hierom? Ja, dat, natuurlijk. Wat is uw e-mailadres? Ehm, Martijn1992. Ja? apenstaartje live.nl. Oh, oké, dat is gewoon je, je accountnaam en dan live.nl. Ja. Oké, dan ga ik je vast een foto mailen van mij en, van mijn vrouw. Oké. En dan eh, hoor ik wel eh, of het goed is.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 I may take a holiday in Spain my wings behind me County Crows, Holiday in Spain. En eh, tot 11 uur is hier Radical Face en Welcome Home. En dan hebben we straks nog een heel uur keizerrijk. Wat fijn. Blijf luisteren, want eh, het wordt nog grappig. Serieus, ik beloof het, het wordt nog grappig. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koer de Keizer met Keizerrijk. Oh, Gotje, Learn a Little, giving and loving. Toen, uh, nou ja, dat was eigenlijk zijn eerste hit, wat eh, eigenlijk nooit echt een hit geweest is, want niemand kent het verder.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 pussy can have nine lives. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koer de Keizer met Keizerrijk. The Mavericks. Met... Uh, eh, That's not the way, wil ik zeggen. Dit is Julius Senior. Dan moet je Ik praat met niet Sick Puppies, eh, No Place for the Devil. Speciaal voor Maarten. En eh, Lars heeft deze aangevraagd. Ik ken een wicked song, die gaat van we we we en dan van wa wa wa. Dus DJ, draai die wicked song, die gaat van we we we. Mr. Polska, vinger op de klitter. Mijn naam is president Polska. Billy de glitter, drukt op een knopje van waar een cd'tje draait en zo. Boss van de beter. Heeft met zijn keyboard en muziek man. Oh, oh, in de kleberten, champagne, jij bubbeltjes. Op zoek naar bubbel en ik liefst wil ik dubbelen. Deetje, tante heet een steetje. Billy draait cd'tje en ik beetje je, van shemmalanen Ik heb die kater, maar nog steeds ga ik wow. Paulina is te lief, ja het liefst ga ik fout En jij moet niet drinken, je moet het maar eten. Bosca gaat hard op eten Wow, wow is gans, doe die blanke boy dans Heb een huis op een berg en er kom je bij me langs Barbecue in tuin, beetje vissen aan de meer Om de tien minuten scheren, ja ze noemen mij beer Met jatter in de auto, auto monteertje Dorota op de achterbank, je weet wat gaat gebeuren Augurk in de wafel, wafel, kleren droge Kachel, kachel, stoere jochie babbel, babbel house, noter, knabbel, knabbel op de glitter Shema, ik ken een wicked song Die gaat van we we we En dan van wa wa wa Dus DJ, draai die wicked song Die gaat van we we we En dan van wa wa wa wow. wow. tijd vannacht Maar wat ik wel nog weet, vinger op de kletter Ik weet het echt niet meer, wat ik deed vannacht Maar wat ik wel nog weet, vinger op de kletter was Mos. En uh, What You Want het nummer, ja. En uh, als ik dan toch, um, toch uh, verzoekjes aan het draaien ben, hè. zo simpel ben ik dan wel. Uh, Mauro wil graag Proclaimers horen. Nou, vooruit. Ik ken ook maar één nummer van ze, dus dat is het makkelijk.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 But I will walk 500 miles and I I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's growing older you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more if the man walks a thousand miles. I'm gonna be the man who's lonely willow too And when I'm dreaming Well I know I'm gonna dream I'm gonna dream about the time when I'm with you When I go out When I go out Well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who goes along with you And when I come home when I come home yes, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who comes back home with you I'm gonna be the man who's coming home ijzerrijk. Moerdijk FM. No, I haven't had no dope. Lift up the velvet rope. Mr. Doorman, stop teasing. I'm freezing out here. See, I got friends inside. It's my birthday tonight. And I'm not wearing trainers, not to mention knickers. It's futile to debate. With St. Peter out of the gate. Made of protein milkshake and low carb intake Serial Killers, en Ode to the Bounce. en ze hebben verdomme mijn lullig muziekje voor uh, Koert Scumi weggehaald. Dus dan heb ik een ander lullig muziekje gevonden. Ah, werkt ook zo. Vanaf nu van is dit het eh, achtergrondmuziekje van Koert Kumu. Koert Kumu, oftewel Koerts kutmuziek. En ik, eh, ik heb weer gezocht op YouTube op zoek naar mensen die denken talent hebben en, en een, een hit te kunnen scoren op YouTube met een videoclip. En eh, nou, ik heb weer een, eh, een pareltje gevonden. Ik <laughs> vind het zelf een beetje zielig. Het, meisje is 14 eh, jaar oud en ik heb een <laughs> beetje het idee dat ze er zelf helemaal niet zo zin in heeft. Ehm, maar toch ga ik het op YouTube of op, op Moedijk van draaien bij koers kutmuziek. Het is Ali. En Ali zingt over de vlinders in haar buik. Die ze krijgt elke keer als er een, een jongen voorbij loopt. Net, ik gooi zo de, de clip even op Twitter en op YouTube. Of op YouTube, op Facebook. En eh, dan moet je zelf maar even kijken naar het ongelukkige gezichtje van het meisje. Het is echt een beetje treurig. Goed, dit is eh, Ali met vlinders in haar buik. Koorts Kumu. Daar gaan we jongens. Koorts Kumu. Ik krijg vlinders in mijn buik oh. als ik naar die jongen kijk. Oh oh, vlinders in mijn buik. <laughs> ja, mijn moeder die had gelijk. En mijn snorren zouden Koerts Kumu. Ik weet nog hoe het gebeurde. Ik keek eens door de draad. Ja. Ik zag die jongen lopen. Hij keek me lachend aan. Ik kreeg een gevoel toen. Ben naar mijn moeder gegaan. Was lekker mee. Zij lieve Ali. Je hebt vlinders in je buik. Wat? Ja, vlinders in je buik. Zeg dus. Vlinders in je buik. Q. En door. Ik krijg vlinders in mijn buik, als ik naar die jongen kijk. Oh, oh, vlinders in mijn buik. Ja, mijn Mooi. moeder die gaat eruit. En we smaken van het vroeg, dan sta ik voor het raam. Ja, ik en die jongen. Mijn Vlinders in mijn buik. Oh. Koorts. Q. Het is nu een week geleden en nog steeds een raar gevoel. Ja. Ik zie hem diarree. lopen. Laat de boel de boel. Laat de boel de boel. Ik ga nu met hem praten. Zeg me wat ik voel. Over mijn gevoelens. En vlinders in mijn buik. Wat? Ja, vlinders in mijn buik. Aha. Vlinders heb ik in mijn buik. Boy. Koets. kijk, oh oh vlinders in mijn buik. Ja, mijn moeder die had gelijk. En we was toen al heel Dan sta ik voor de raam. Ja, zie ik de jongen. Weer als zonder raam. Koerts Oh, solo. Ah, oh, lekker zeg. Even een stukje geen, uh, geen zang. Dat is wel echt wel prettig. Zou ik anders van bek houden? Nee. Oh, gaan doen, gaan doen. 1, 2, 3, 4. Haha, hoppatee. Zie je het echt keihard uit te leven op het orgel hier zo. Godverdomme. Dat Ali de voice bijvoorbeeld niet gewonnen heeft, weet ik ook niet. Nou, kom nog even een refreintje. Ja, in mijn buik, als ik naar die jongen kijk. Oh, oh, je in mijn buik. Ja, mijn moeder Dan sta ik voor de raam. Ja, zie ik die jongen. De in mijn buik. Oh. Nou, dat was Ali en... Uh, Koerts. Kumu. Met vlinders in de buik. Dat is nu tijd voor eh, nog smerigere muziek. Oh, you touch my tralala. Dat is Gunther. Mmm, my ding ding dong. Touch my tralala. Is it a monster? Is it a monster? The Automatic en Monster. Hey, eh, je had ook wat met je leven kunnen doen hè, in plaats van naar mij te luisteren. Je had bijvoorbeeld uh, gisteren had je naar Paradiso kunnen gaan, had je Blauwtoon kunnen zien. Of je kan vanavond aan de Melkweg, daar staat uh, Gym Class Heroes met de nieuwe cd-presentatie. Weet je wat? Ik draai ze gewoon voor je. Hè? Dan hoef je het ook allemaal niet te doen. Kun je gewoon lekker thuis blijven zitten. Hoef je geen fatsoenlijke kleren aan. Gewoon even lekker in je jongenboek. Eerst luisteren naar Blauwtoon en daarna naar Gym Class Heroes. En zo ben ik dan ook alweer. weer. and sometimes it gets downright shitty. In fact, when you callin', I don't even know what city I'm at. Or what day of the week, in the middle of a month, in a year, I don't recall. It's like my life's on repeat. And the last time we spoke, I told you I wouldn't be long. That was last November, now December's almost gone. I'd apologize, but I don't realize what I'm doing wrong. I never know. Where you going? ass back. You've been nothing but amazing, and I never take that for granted. Half of these birds would have flew the coop with you. You truly understand it, and the fact you stood beside me every time you heard some bogusness. You deserve a standing no, cause they just been over it. Let them talk, let them talk, let them talk, let them talk. Like we don't hear what they saying. Let them walk, let them walk, let walk, let walk. Just drive by and keep waving, cause you and I above all that. Just let them wallow in it, now they all choked up, yup, cause they be swallowing us back home. No one holds me down like you do, sweetheart. You keep doing that, I keep doing this. We'll be alright then. Trust that. <laughs> we put the us in trust, baby. Ow, ah, let's go. I don't care what you <laughs> you, uh, Gym Class Heroes uh, featuring Neon Hitch and Ass Back Home. En daarvoor Blauwtsoen met Elephants. Nou, dan hoef je niet meer langs de pop, uh, podia gaan. Want ik draai die shit voor jou. Wat ik ook voor jou ga draaien is de nieuwe internethit in België. Wat de fuck zou je denken, waarom draai je dat? Nou, omdat ik daar zin in heb. Waarom vraag je dat überhaupt aan mij? Dat maak ik godverdomme lekker zelf wel uit. Goed zo. Ehm, nou ja, dit is dus eh, de hit in eh, of in België. Nou ja, moet maar weten. Eh, het nummer heet eh, Waar is de meisje? En het is van de formatie De Hoop. Waar is de meisje? Dat zeg ik. What is the measure? What is the measure? What is the measure? Where will wonder what the measure is. What is the measure? What is the measure? What is the measure? Where will wonder what the measure is. What is the measure? What is the measure? What is the measure? Where will wonder what the measure is. What is the measure? What is the measure? What is the measure? Why will I wonder what the measure is? Yo, What is the measure? What is the strand? What is this now week? What is Mazana blue? What is the Hakbel? What is the Fatman? What is Osama? What is the Fo? What is the Fable? What is the Goku? What is the Sauna? What is the Vliss? What is the Throne? from? What is the Fatherland? What is Majalaba? What is the Beach? What is the Mesha? Where will it what the Mesha is? What is the Mesha? We will await what the measure is. What is the measure? We will await what the mission is. What is the measure? movies? What is the interviews? What is the multicam? What is the best? What is the backstage? What is the podium? What is Mamiya? What is the dope? What is the Amish? What is the Grammy? What is Ambisi? What is the Hall? What is the measure? What will it with what the measure is? What is the measure? What will it with what the measure is? Wat is de meisje? We willen weten waar de meisje is. Waar is de meisje? We willen weten waar de meisje is. De hoop, waar is de meisje? Nou, mijn meisje vindt me leuk zoals ik ben. zoals ik ben Zegt ze nu wat me af tot ze me kent Dan blijk ik asociaal en goor Met stond in elk koor Ik kan het nu nog faken maar ze krijgt het ooit wat door Mijn meisje houdt van hockey en een hond Ik zei haar eerst hoe leuk ik dat het vond ik zei ook je bent mooi en heel die popkezooi Van aardig lief tot grappig maar kom op dat is er nooit zal het niet even wachten Rekken tot verknappen Mijn meisje kan vertellen maar niet leuk Ze gaan me door tot alles in me jeukt Alleen maar over school, hoe hou ik het vol? Ik knik en ik zeg ja, maar hey, het boeit me geen hol We zaten thuis bij haar, ik pakte de gitaar En zong heel vaak ik hou van jou, al was er niks van waar We gaan eraan, en niemand die het ziet Ik tel tot tien, maar helpen zal het niet even Want, want, een meisje vindt me leuk zoals ik ben. Daarmee komen we weer aan het einde van een, eh, een keizerrijk. Het is weer voorbij. Ben jij blij? Deze onzin is weer voorbij. Ehm, nou, tot de volgende keer. Tot de volgende knoop.